In Den Haag is de vuurwerkshow in de wijk Laakkwartier afgelast vanwege de verwachte harde wind. Over de andere shows in Den Haag, in Scheveningen en op de Hofvijver wordt later een besluit genomen. Bij de Hofvijver is dit jaar ook het nationale aftelmoment. In Amsterdam wordt de vuurwerkshow op de kop van het Java-eiland aangepast vanwege de harde wind. De kraan waarmee het vuurwerk om middernacht wordt afgeschoten wordt verlaagd van 60 naar 30 meter. Ook wordt er meer vuurwerk vanaf de grond afgeschoten. De politie experimenteert komende nacht in Midden-Nederland met WhatsApp-groepen. Die zijn bedoeld om opstootjes en vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Via de appgroepen kunnen wijkbewoners rechtstreeks contact leggen met de politie. Bijvoorbeeld als ze vermoeden dat een situatie uit de hand kan gaan lopen. Een aantal politiemedewerkers houden berichtenverkeer de hele nacht in de gaten... en stuurt agenten op pad als dat nodig is. Een arrestatieteam van de politie heeft vanmiddag op een vakantiepark bij de Efteling een verwarde man aangehouden. Hij had gedreigd dat hij een wapen bij zich had. De man had zichzelf alleen opgesloten in een vakantiehuisje. Een onderhandelaar van de politie wist hem eruit te praten, waarna hij is overgebracht naar het bureau. Andere huisjes op het park Loonse Land werden uit voorzorg ontruimd. De regering van Iran waarschuwt dat de protesten in het land de kop in worden gedrukt. Volgens de commandant van de revolutionaire garde, de elite-eenheid van het leger, zullen de betogers te maken krijgen met de ijzeren vuist van de staat als de protesten voortduren. De autoriteiten hebben intussen sociale media als Instagram, Twitter en Telegram geblokkeerd om de communicatie tussen de demonstranten te verstoren. In veel steden in Iran wordt al dagenlang gedemonstreerd. Wat begon als een protest tegen de werkloosheid en slechte levensomstandigheden... groeide al snel uit tot een protest tegen de regering en de geestelijke leiders. Het weer, het wordt in de avond droger vanuit het noordwesten... maar in het oosten en zuidoosten blijft het regenachtig. Later vanavond rond de jaarwisseling en vannacht drinken enkele buien over... mogelijk met hagel en onweer. De wind trekt aan tot vrij krachtig aan zee, hard of stormachtig... met kans op zware windstoten.